Volgens getuigen was de man woedend over de manier waarop zijn vrouw het ontbijt had klaargemaakt. Ze vluchtte met een dochter naar de buren, maar haar man rende achter haar aan en schoot de twee en de buren dood. De schutter was een 47-jarige man die bij de politie bekend stond als ruziezoeker. Een bewoner van het Park alarmeerde de politie toen hij schoten hoorde. Toen de eerste politieauto's bij het kamp aankwamen, schoot de man zichzelf dood. Op het filmfestival van Venetië heeft regisseur Sofia Coppola de Gouden Leeuw gewonnen voor haar film Somewhere. Die gaat over een ster in Hollywood die aan het lager wal raakt door drugs en drank. De Zilveren Leeuw voor beste regisseur was voor de Spanjaard Alex de la Iglesia voor Ballade Triste de Trompetta. Een film over een clown tijdens de dictatuur van Franco. In de Nijl is 100.000 liter benzine terechtgekomen. Dat gebeurde tijdens het lossen van een tanker in de stad Aswan. Door onbekende oorzaak maakte het schip water waarna de benzine uit het ruim begon te spuiten. Drie zuidelijke Egyptische provincies hebben de noodtoestand afgekondigd, zodat de vervuiling van de Nijl snel kan worden bestreden. De Nederlandse hockeysters zijn hun wereldtitel kwijt. In de finale verloren ze met 3-1 van Argentinië. Na acht minuten stond het gastland van het WK al met 2-0 voor. Maartje Pauwme benutte nog een strafcorner, maar de Argentijnse Rebecca maakte een kwartier voor tijd 3-1. Nederland werd zes keer wereldkampioen. Voor de Argentijnse hockeysters is het de tweede keer. In 2002 wonnen ze ook de finale van Nederland. Het weer, vannacht buien, overdag is het bewolkt en buiig. Pas in de loop van de middag wordt het in het westen droger.